7 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Orkaan Irma is weer in kracht toegenomen en valt nu opnieuw in de vijfde hoogste categorie. De orkaan is op weg naar de VS en komt dit weekend aan land in de staat Florida. Daar hebben ruim 5,5 miljoen mensen opdracht gekregen hun huis te verlaten. Weerkundigen hebben hun verwachting voor het gebied dat mogelijk door Irma getroffen wordt naar het noorden uitgebreid. De orkaan heeft op Sint Maarten grote verwoestingen aangericht. Hulpverleners hebben daar de eerste gewonden van het eiland naar een ziekenhuis op Curaçao gebracht. Het dodental door de aardbeving in Mexico is gestegen tot 61. De beving voor de zuidkust van het land had een kracht van zeker 8,1... en daarmee was het de zwaarste aardbeving in Mexico in 85 jaar. Talloze huizen zijn ingestort. De beving was zo sterk dat hij ook goed voelbaar was in Mexico-stad... bijna 1000 kilometer verderop. Hulpverleners proberen voedsel en water bij de slachtoffers te krijgen... en de regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Wielrenster Leontien van Morsel zou een aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 EPO hebben gebruikt. Dat claimt haar voormalige arts Peter Jansen in de Volkskrant. Jansen werkte jaren als ploegarts bij onder meer PDM en Vakant Soleil. Hij zegt in het interview aan Van Morsel EPO geleverd te hebben... en ook zou hij haar hebben laten zien hoe ze het moest gebruiken. Jansen zegt ook andere renners verboden middelen toegediend te hebben, zoals Steven Rooks eind jaren 80. Leontien van Moorsel is vaker beschuldigd van EPO-gebruik, maar is nooit betrapt. Ze blijft ontkennen. Tennisser Rafael Nadal heeft met overmacht de finale van de US Open gehaald. Hij versloeg Juan Martín de Potro met 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. In de finale speelt de Spanjaard tegen Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaanse tennisser won in New York van Pablo Carreño Busta... De finale wordt morgen gespeeld. Het weer. De komende dag vallen er buien, soms met onweer. In de middag klaart het vanuit het westen op en het wordt 17 of 18 graden. Zondag verandert het noorden nog wat buien, in het zuiden zo goed als droog. En ook dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS.